opzij, opzij. Maak plaats, maak plaats, maak plaats, maar plaats. Wij hebben ongelofelijke haast. hebben ongelofelijke haast. Opzij, opzij, opzij. Wij zijn haast te laat. We hebben maar een paar minuten tijd. Ongelofelijke haast. We moeten rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en weer doorgaan. We kunnen nu niet blijven, we kunnen nu niet langer blijven staan. andere keer misschien, dan blijven we wel slapen. En kunnen dan misschien als het echt de party's praten Na je zien, zat jij, we je goed Opzij, opzij, opzij, opzij, opzij, opzij Opzij, opzij, opzij, opzij, opzij, opzij Opzij, op opzij, opzij, opzij, opzij Opzij, opzij, opzij, op opzij, opzij Volgende keer misschien, dan blijven we wel slapen En kunnen dan misschien als het echt was. Maar over stukjes voetbal en de lotto praten Na je zien, zat jij, het gaat je goed We moeten rennen, springen, vliegen, duiken, vallen Opstaan en weer doorgaan Dan blijven we wel slapen. En kunnen dan misschien, als het echt we hebben, maar een paar minuten tijd. Wat over koetjes, bal en de lotto praten. Nou, daar tot ziens, adieu, het gaat je goed. zijn haast te laat. We moeten rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en weer doorgaan. het feest misschien, dan blijven vast naar slapen. Wij hebben ongelofelijke hand. Wat zij op zijn weet ik dat ze niks hebben. we hebben maar een paar Het kan je goed. Zij op zijn? op zij, zijn op we Zij op zij op zij we zij, zij op zij feest misschien.